over een kabinet van zijn partij met VVD, PvdA en GroenLinks. Voor zijn gesprek met informateur Rosendaal zei hij dat een dergelijke coalitie reëel is. Hij erkende dat er allerlei verschillen zijn tussen zijn partij en de PvdA aan de ene en de VVD aan de andere kant. Maar volgens hem zijn die te overbruggen. Eerder vandaag sprak ook PvdA-leider Cohen zijn voorkeur uit voor de zogeheten Paars Plus coalitie. Het aantal faillissementen lag in mei van dit jaar een stuk lager dan in mei 2009. In totaal gingen de afgelopen maand 574 bedrijven failliet, bijna een kwart minder dan het jaar daarvoor. Het is al de tweede achtereenvolgende maand dat er een behoorlijke daling is in het aantal faillissementen. De daling in de meeste provincies, behalve in Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen. Daar steeg het aantal faillissementen ten opzichte van mei vorig jaar. Rusland heeft gedreigd de gasleveranties aan Wit-Rusland maandag met 85% terug te schroeven als dat land zijn rekening niet betaalt. Volgens president Medvedev heeft de regering in Minsk nog een schuld van 192 miljoen dollar aan het staatsgasbedrijf Gazprom. Moskou stelt dat Wit-Rusland maar 150 dollar per duizend kubieke meter gas betaalt, terwijl dat volgens het contract ruim 169 dollar zou moeten zijn. Wit-Rusland heeft al het laagste tarief van alle klanten van Gazprom. Oekraïne, een andere voormalige Oostblokstaat, betaalt 234 dollar per duizend kubieke meter gas. De gemeente Venray gaat parkeerboetes van Polen en Duitsers in hun thuisland innen. De Limburgse gemeente heeft nog 59.000 euro te goed. In totaal staan zo'n 700 boetes open van Polen en Duitsers die Venray bezochten zonder te betalen voor hun parkeerplaats. Venray heeft een incassobureau in de arm genomen dat met een dwangbevel het geld kan opeisen. De gemeente hoopt dat de actie ook een preventieve werking heeft.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 And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want pain, and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that Put a smile upon my face and make this world a better place. But I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands and against no reason.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 I'm not in it to win it. I'm in it for you. If it's love.